Jeroen met het De twee mannen die vannacht in Texas het vuur openen op een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting... waren aanhangers van Islamitische Staat. Dat claimt een Britse strijder van de terreurgroep op Twitter. Zijn Twitter-account is inmiddels uit de lucht gehaald. PVV-leider Wilders was ook bij die bijeenkomst in Texas. Hij was net weg toen de mannen binnenkwamen. Bij de schietpartij raakte één man gewond. De twee schutters zijn doodgeschoten. De eigenaar van de hoogwerker waarmee zaterdag een ongeluk gebeurde in Oosterwolde... zegt dat de machine niet bedoeld was als attractie voor het publiek. De kraan zou zijn uitgeleend voor de opbouw van het oldtimer-evenement... onder meer voor het ophangen van vlaggetjes, borden en verlichting. Bij het ongeluk zaterdag kwam een man van 48 uit Oosterwolde om het leven. De hoogwerker kwam op het slachtoffer terecht. Elf anderen raakten gewond. Meer dan 4000 mensen wonen de dodenherdenking bij op de Canadese begraafplaats in Holte. Onder hen zijn 60 Canadese veteranen en de premier van Canada. Namens Nederland zijn prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven erbij. Het is de eerste grote herdenking van vandaag. Stroom was vorig jaar meer dan 20% goedkoper dan het jaar daarvoor. Voor een gemiddeld huishouden betekent dat een besparing van 4 à 5 euro per maand, meldt netbeheerder Tennet. De prijsdaling komt onder meer door de lagere gasprijs en de inzet van drie nieuwe kolencentrales. Ook de import van goedkope zonne- en windenergie uit Noorwegen en Duitsland speelde een rol. Tennet denkt dat de stroomprijs structureel zal gaan dalen. Bij een aantal Duitse filialen van de Aldi heeft de politie cocaïne gevonden tussen de bananen. De partij werd ontdekt bij vestigingen in Berlijn en Brandenburg. Op dit moment worden ook andere Aldi-supermarkten in de regio gecontroleerd. Vorig jaar werd bij de keten ook al 140 kilo cocaïne ontdekt... met een marktwaarde van zo'n 7 miljoen euro. Volgens de politie is de vondst van vandaag nog groter. Het weer, de zon schijnt, maar plaatselijk kan ook een bui vallen. De temperaturen lopen uiteen van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen wordt het warmer, tussen de 19 en de 23 graden...